10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Amerika wil dat Nederland militairen gaat leveren voor de nieuwe missie in Syrië. zegt de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra tegen de Volkskrant. Volgens hem is Nederlandse steun nodig om te voorkomen dat IS zich hergroepeert of opduikt in Irak. Eigenlijk wilde president Trump vorig jaar alle Amerikaanse militairen uit Syrië terugtrekken. Onder meer Nederland was daar kritisch over, waarna werd besloten tot een vermindering van de Amerikaanse troepen. Na die scherpe kritiek is het volgens Hoekstra tijd dat Nederland de handen uit de mouwen steekt en bijdraagt aan wat nodig is in Syrië. President Trump wil dat India onmiddellijk een einde maakt aan de handelstarieven die zijn opgelegd voor een aantal Amerikaanse producten. Trump noemde ze onaanvaardbaar. Twee weken geleden kondigde India een extra heffing aan op Amerikaanse appels en amandelen. Dat besluit was weer een reactie op de Amerikaanse heffing op India's staal en aluminium. Trump treft de Indiaanse premier Modi morgen en zaterdag op de G20 in Japan. De Duitse bondskanselier Merkel is opnieuw niet goed geworden in het openbaar. Tijdens de inauguratie van de nieuwe minister van Justitie begon ze hevig te trillen. Dat gebeurde vorige week ook al bij een ontmoeting in Oekraïne. Haar woordvoerder zei toen dat het goed ging met Merkel... en dat ze niet genoeg water had gedronken. De regering van Australië wil weten wat er is gebeurd met een Australische student in Noord-Korea. De 29-jarige Alex Sigley heeft sinds dinsdagochtend geen contact meer met zijn familie en vrienden gehad. Dat is voor zijn doen ongewoon lang en ze zijn daarom bang dat hij is opgepakt. In Noord-Koreaanse media is er niets over de zaak te vinden. Sikli studeert literatuur aan de universiteit in Pyongyang... runt een reisbureau in de hoofdstad en spreekt vloeiend Koreaans. In een eerdere interview zei hij dat hij de negatieve vooroordelingen, vooroordelen over het land wil wegnemen... en dat hij zich er veilig voelt. Het weer in de kustgebieden kan het lang bewolkt blijven. De temperatuur ligt rond de 19 graden aan zee tot 26 landinwaarts. Morgen is het overal zonnig en kan het wat warmer worden. In het weekende weer tropische temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen knooppunt Muidenberg en Blaricum, 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht, kost je ongeveer een kwartier. En op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam...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 Kids, you never know the how we been through. Spent time on Stalingto, eyes on a black venue. Try to take some respect, none to have me wait some. You got your bribe, but do you know where you came from?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 bills on the table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders.